Goedemiddag, ik ben Martijn. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rusland is een hoge militair gedood bij een bomaanslag. Het gaat om een luitenant-generaal die al jaren een belangrijke positie had in het Russische leger, vertelt correspondent Geert Groot-Koorkamp. Hij was direct betrokken bij de planning van Russische operaties in Oekraïne. Moskarik kwam om toen een op afstand bestuurde bom afging. Die was verborgen in een personenauto waar hij net langs liep. De verantwoordelijkheid voor deze aanslag is nog niet opgeheist en dat zal misschien ook niet gebeuren. De bomaanslag was in een stadje vlakbij Moskou. In december werd er ook al een Russische luitenant-generaal op dezelfde manier gedood. Toen zat de bom in een elektrische step. Van die aanslag heeft Oekraïne gezegd dat zij erachter zaten. Het bouwen van nieuwe huizen gaat mogelijk sneller. De Raad van State behandelt bezwaarzaken tegen woningbouwprojecten de laatste tijd met voorrang. Daardoor is er sneller duidelijkheid over de bouw van tienduizenden woningen. In Nederland wordt minder gebouwd dan de overheid wil. En dat komt deels doordat omwonenden bezwaar maken tegen nieuwbouwprojecten. Daardoor duurt het lang voordat bouwbedrijven weten of ze een vergunning krijgen. Nu komen ze dat dus een stuk eerder te weten. In een kringloopwinkel in Antwerpen is een kunstwerk van Picasso opgedoken. Het gaat om een schaal waar een stierengevecht op geschilderd is. Een oplettende medewerker zag hem tussen tussen de binnengebrachte spullen... en ontdekte een Picasso-stempel op de achterkant. De schaal is nog in hele goede staat. De kringloopwinkel heeft hem verkocht voor ruim 12.000 euro. Ja, en geen Koningsdag dit jaar voor Abdi Nageye en Sivan Hassan. Ze zijn al in Londen voor de marathon van komende zondag. Twee jaar geleden liep Sivan daar haar allereerste marathon en die won ze meteen. Nu is ze dus weer terug in Londen en ze heeft er zin in. Omdat eh, ik heb echt een mooi, mooie herinnering gehad in Londen. En eh, twee jaar geleden maar is de Poké Marathon gewonnen. En met heel veel drama. Daarom ik ben gewoon echt enthousiast en uh, ook uh, zenuwachtig ik die aan. Eh. Ja, of ze dit keer weer gaat winnen weet ze niet. Ze heeft in ieder geval niet getraind om een record te lopen. De Marathon van Londen is zondag vanaf 10 uur te zien bij de NOS. Het weer. Koningsnacht begint zonnig, maar daarna koelt het snel af. Een dikke jas is handig.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 Op de A7 Heerenveen-Horen richting de Afsluitdijk. 3 kilometer file bij Den Oever. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Akersloot en Knappend Kooimeer... is het op onthoud ruim 10 minuten. Verder een behoorlijke file op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen.